Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De koffie pruttelt alweer bij verkenner Ronald Plasterk. Straks krijgt hij Geert Wilders en Pieter Omtzigt weer over de vloer... om te kijken of zij het zien zitten om verder te praten over een nieuw kabinet. Gisteren spraken ze wat gedoe uit en dus zou er vandaag wat vaart in moeten kunnen komen. Toch, verslaggever Wilco Boom? Nou, eh, vaart zou ik het niet willen noemen. Eh, uit het feit dat Wilders en omzicht verder willen praten... zou je kunnen afleiden dat er in elk geval bereidheid is... om met de VVD en BBB aan inhoudelijke onderhandelingen te gaan beginnen. Maar laten we vooral niet op grote snelheid rekenen. De verschillen zijn niet kleiner geworden. En wat we nu zien, dat zijn eigenlijk pas de inleidende beschietingen van de formatie. Het, het echte werk moet nog beginnen. Na het weekend komt Plasterk met een advies. Daarna moet worden afgesproken wie wie er de informateur wordt die over de inhoud gaat praten. Een kerk in Rotterdam is bijna helemaal verwoest door een grote brand gisteravond. Het dak is ingestort en alleen een paar buitenmuren staan nog overeind. De kerk staat in een woonwijk. De straat is bezaaid met puin en mensen in de buurt moesten uit voorzorg hun huis uit. Deze buurman kwam ook vaak in de kerk. Het is een trieste aanblik inderdaad, ja. ja. Het is heel naar wat mij betreft eh, eh, zou het herbouwd uh, moeten worden. want het is wel ook, denk ik, een, gemeenschap met, ja, met een functie ook in, in de wijk. En, en ja, het is... Alleen ja, zoals het er nu bij staat, denk ik niet dat dit, dat, dit te redden valt. Er raakte niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan, dat weten we niet. En medewerkers van ijsfabriek Ben Jerry's in Hellendoorn in Overijssel staken. Ze leggen vandaag 24 uur lang werk neer omdat ze meer salaris willen vanwege de inflatie. Vorige week staakten de ijsmakers ook al, toen drie uurtjes. Je hoort iemand van de vakbond. We hebben eh, maandenlang onderhandeld met Unilever voor een nieuwe CAO... voor de werknemers van onder andere Ben Jerry's. Daar zijn we niet uitgekomen. Unilever biedt veel te weinig. Eh, we gaan opschalen. Dus we gaan ook eh, waar nodig, wanneer nodig, het werk neerleggen, onderbreken. Ja, dat gebeurt nu dus. Het weer nog veel grijs en op sommige plekken nog wat mist. Er zijn ook opklaringen met zon bij 2 tot 5 graden. Overdag blijft het droog. Vanavond en vannacht zijn er wel weer buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A10, de ring van Amsterdam. Bij knooppunt Amstel ging het mis, er zijn drie rijstroken dicht. Vanaf afrit Volendam is de vertraging ongeveer 50 minuten. staat 8 kilometer file. Verder ook nog drukte elders.